Het plan is omstreden omdat de westelijke Jordaanover daardoor in een noordelijk en zuidelijk deel wordt verdeeld en Oost-Jeruzalem ontoegankelijk wordt voor de Palestijnen. Daarmee wordt een twee-staten-oplossing met Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad onmogelijk. NRC heeft de samenwerking met een correspondent stopgezet. De krant zegt dat hun correspondent in Spanje dingen heeft verzonnen voor de artikelen die ze schreef. De zaak kwam aan het licht nadat Geen Stijl ontdekte dat er iets mis was met een van haar artikelen. De correspondent in kwestie heeft ook een tijdje bij de NOS gewerkt als redacteur. Er zijn geen directe aanwijzingen dat ze hier ook de fout in ging, maar we gaan dat wel uitzoeken. In Duivendrecht bij Amsterdam is vannacht het lichaam gevonden van een meisje van 17. Het meisje uit Apkoude is door een misdrijf om het leven gekomen, zegt de politie. Agenten vonden haar lichaam in de berm langs het water vlakbij de Johan Cruijff Arena. De politie weet nog niet wat er precies gebeurd is. En een bijzondere dag in Londen. Bij London Zoo moeten alle 10.000 dieren op de weegschaal. En dat is nog wel een uitdaging. Deze verzorger zegt dat ze zich soms in allerlei bochten moeten wringen om de dieren zover te krijgen dat ze op de weegschaal gaan staan. So we've got lots of tricks up our sleeves to get the animals weighed. Sometimes we'll modify the weigh scale. Sometimes we'll give special treats from their diet, so their favorite fruit in the in the case of a monkey. ze leggen er soms snoepjes en fruit op, vertelt hij. De weegresultaten worden in een internationale database gezet en door de dieren te wegen en te meten kunnen dierenartsen en verzorgers de groei en gezondheid van de dieren goed in de gaten houden. Heb ik nog het weer. Bijna overal zonnig. Het waait niet hard en het is 21 tot 25 graden. Morgen blijft het op de meeste plekken ook droog. Er is af en toe zon en het wordt 18 graden op de Wadden tot 24 in Limburg. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Uitgelopen werkzaamheden veroorzaken file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Hoogmade en Hoofddorp 11 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Er zijn twee rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag...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 Goedemiddag.